Thijssen met het NOS-journaal. Een aantal bedrijven levert niet meer aan vee... omdat het warenhuisconcern de rekeningen voorlopig niet kan betalen. V&D kreeg vorige week uitstel van betaling... en de bewindvoerders zeiden dat de winkels in elk geval nog twee maanden open blijven. Een woordvoerder van het bedrijf zegt dat daarvoor nog voldoende voorraden zijn. Vluchtelingenwerk Nederland heeft geen begrip voor het besluit om schoolkinderen begeleid langs een asielzoekerscentrum te laten fietsen. In Kaatsheuvel krijgen vanaf volgende week kinderen begeleiding omdat hun ouders bang zijn dat hun iets overkomt. Volgens Vluchtelingenwerk had de gemeente meer moeten doen om het idee dat de kinderen onveilig zijn weg te nemen. Drie grote supermarkten, Albert Heijn, Jumbo en Lidl, gaan binnenkort diervriendelijker gefokte kip verkopen. De zogeheten plofkip verdwijnt begin volgend jaar uit de schappen. Dierenorganisatie Wakker Dier spreekt van een doorbraak. Later in het jaar stappen ook andere supermarkten over op kip die op een diervriendelijke manier is gefokt. In een koelvrachtwagen met groenten heeft de politie drie vluchtelingen ontdekt. Ze probeerden bij Hazeldonk de grens over te steken. De drie komen vermoedelijk uit Irak en Iran... en zijn waarschijnlijk op een rustplaats in Lille in het ruim gekropen. De vluchtelingen zijn naar een aanmeldcentrum gebracht. Een 13-jarige jongen uit Hilversum heeft vijf dagen in coma gelegen... nadat hij had meegedaan aan een populair kaneelspel, meldt RTV NH. Hij had een hap kaneel genomen en moest dat zonder te drinken wegwerken. Omdat kaneelpoeder uitdroogt, kan het ernstige ademhalingsproblemen... en verstikking veroorzaken. De jongen moest worden gereanimeerd en raakte door zuurstofgebrek in coma. In Groot-Brittannië wordt gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen. Volgens de weerstations vallen er vanavond opnieuw zware regenbuien. In negen gebieden wordt gewaarschuwd voor levensgevaarlijke situaties, waaronder de omgeving van York, die ook afgelopen weekend al zwaar werd getroffen. Het weer. In het westen kan er wat lichte regen vallen.